die in september weer wordt ingevoerd. Door nu niets te krijgen hebben ze daar straks langer recht op. Polen gaat vier straaljagers aan Oekraïne leveren. Heeft de president daar bekendgemaakt. Het gaat om type toestellen die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. Polen is van plan om nog meer gevechtsvliegtuigen aan Kiev te leveren. De boer-burgerbeweging is in zeven provincies de grootste partij geworden bij de statenverkiezingen. In de drie noordelijke provincies, Overijssel, Flevoland, Limburg en Zeeland zijn alle stemmen geteld. BBB-leider Caroline van der Plas heeft wel een verklaring voor het succes. Mensen voelen zich niet gezien, niet gehoord, wordt niet naar ze geluisterd. En dat is wat Nederland gisteren eigenlijk heeft gezegd. Ehm, weet je, wij zijn nu aan zet. En dat hebben ze gedaan door massaal naar het stembus te gaan. En net als meer dan de helft van de mensen ging ook Ton uit Rotterdam gisteren stemmen. Netjes stempassen en het rijbewijs mee, rondjes inkleuren. Ik ga stemmen en ik kom thuis rijbewijs zoek. Ik heb wel het mappie, het hoesje. Ja. Maar voor de rest... Uh, Weg. Ja, zijn rijbewijs is dus foetsie en dus ging de 87-jarige Ton gisteravond terug naar het stembureau... toen de stembussen open gingen en de stemmen geteld werden... in de hoop dat zijn roze passie ertussen zat. De hele avond zat hij er, maar tevergeefs. En vanochtend opnieuw, omdat nog niet alle stemmen geteld waren... voor zover we weten is zijn rijbewijs nog niet weer opgedoken. Het weer krijgen een droge dag verder nog. Met in het zuiden en midden ook zon. 10 graden in Groningen, 14 in Brabant. Morgen van alles wat, met smiddags wat buien. En de temperatuur die komt uit tussen de 13 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Door een ongeluk is de Ring Amsterdam, de Ring Noord richting Den Haag...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 Cause I don't wanna see you tomorrow. dance with mind out of tone, bring something to the party. Young kids are alive, yeah, it's a dance, and that's what you gotta be prepared. Young kids, don't be scared, it's a dance, and that's what you gotta be prepared.